Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Gebruik geen AI om te checken op welke partij je moet stemmen. Dat zegt de autoriteit persoonsgegevens. Volgens die privacywaakhond zijn de adviezen gekleurd en onbetrouwbaar. Wie zo'n chatbot vraagt welke partij het beste bij hem of haar past... komt in ruim de helft van de gevallen uit bij GroenLinks PvdA of de PVV... Sommige partijen, zoals het CDA of DENK, worden vrijwel nooit geadviseerd en dat is niet de bedoeling. Als jij, ongeacht wat je invoert, uitkomt bij twee partijen... Ja, dan denk je misschien, ik moet op die partij gaan stemmen... terwijl die partij helemaal niet aansluit bij jouw voorkeur... en bij de dingen die jij belangrijk vindt. Dus als je nog niet weet waar je op wil stemmen... gebruik dan eh, stemwijzer of kieskompas en niet een chatbot. Als het aan de privacywaakhond ligt... verwijzen chatbots voortaan door naar de echte stemhulpsites. Een kabel van de tram in Lissabon die vorige maand crashte... was helemaal niet geschikt om mensen te vervoeren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het Portugese onderzoek. Waarschijnlijk heeft de inspectie een deel van de kabel een tijd lang niet gecontroleerd. Bij het tramongeluk kwamen 16 mensen om het leven. 21 raakten gewond. En in Eindhoven zijn gisteren ongeveer 180 voetbalfans van Napoli opgepakt. Volgens de politie waren die van plan op de vuist te gaan met fans van PSV. Die twee clubs spelen vanavond tegen elkaar in de Champions League. De Italiaanse fans worden deze ochtend weer vrijgelaten. Ja, en vanavond om 9 uur begint die Champions League wedstrijd in Eindhoven. PSV heeft eigenlijk een overwinning nodig, maar dat wordt moeilijk zat. Bij de Italiaanse kampioen speelt Kevin De Bruyne. PSV-trainer Peter Bos is onder de indruk van die Belgische middenvelder. Ik vind zelf De Bruyne een van de grootste voetballers die ooit gespeeld hebben. Hij zal minder opvallen dan Messi of Ronaldo. Of... Maar wat deze man... En dan denken we natuurlijk met name aan City, hè, waar hij heel lang gespeeld heeft. Maar ik heb hem ook nog uit Wolfsburg tijd heb ik hem zien spelen als jonge jongen. Ja, dit is een geweldige speler. Mogelijk doet er ook een oude bekende mee bij Napoli. Noah Lang speelde de afgelopen seizoenen nog bij PSV. Dit seizoen zit hij in Italië vooral op de bank. Het weer nog. Neem je regenpak mee als je de deur uitgaat.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 De chef van de Belastingdienst op Curaçao regelde jarenlang persoonlijk zaken voor invloedrijke mensen als politici en ambtenaren. De schatkist liep daardoor miljoenen aan inkomsten mis. Dat blijkt uit een rapport dat in handen is van de NOS. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt mensen om niet te vertrouwen op stemadvies van AI-chatbots. Volgens de privacywaakhond zijn die adviezen gekleurd en onbetrouwbaar. De politie heeft in de binnenstad van Eindhoven zo'n 180 supporters van Napoli aangehouden. Er zijn ook vier PSV-fans opgepakt. De clubs spelen vanavond tegen elkaar. En het weer. Vanochtend stevige buien, vanmiddag vaker droog. Er staat veel wind en het wordt een graad of 15. Dit is ZFM. it's best that you be on your way and take your ego with you. that I've seen. Why you talk to me, your silly ways don't bother me.